uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS 3. De overheid houdt niet genoeg rekening met mensen als er boetes betaald moeten worden. Dat wisten we eigenlijk al met de toeslagenaffaire, maar nu zegt de Algemene Rekenkamer dat ook. Deze schuldhulpverlener vertelt waar het misgaat. De mensen die denken van nou ik betaal maar een klein beetje of ik betaal helemaal niks, want het gaat toch niet lukken. Komen ze bij ons en dan vragen ze kunnen jullie een regeling opzetten. En dan nog zegt de eh, Belastingdienst van ja maar dit is echt het bedrag wat wij willen hebben. Te weinig oog voor kwetsbare burgers burgers, zegt de Rekenkamer. Nou, zij adviseren de politiek, dus het is nog even afwachten wat er met die conclusie gaat gebeuren. In Duitsland is maandag een grote staking bij de spoorwegen. Betekent dat de treinen vanuit Nederland ook niet rijden, zegt de NS. De trein naar Berlijn en ook de nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland rijden niet maandag. Mensen die een kaartje hebben kunnen bij NS terecht om hun geld terug te vragen of om om te boeken. Van tevoren aankondigen dat je camera's gaat weghalen. Niet heel handig, maar het gebeurde wel in Almere. Bij de tabakszaak van Peter en Lydia hingen een tijd lang camera's... nadat er in de buurt meerdere zaken waren overvallen. Maar die zijn vorige week uitgezet en bij Peter en Lydia zijn meteen grote stapels sigaretten gejat. Dat is de schuld van de gemeente, zeggen ze. Want die heeft namelijk in een brief en in de krant aangekondigd... dat ze de camera's uit zouden zetten, omdat die niet meer nodig waren. Ja, het is gewoon een uitnodiging voor inbrekers en overvallers van ga je gang. Ze zijn niet goed in hoofd. Je gaat er niet communiceren dat je ergens eh, eh, drie, eh, drie kwart jaar de camera's aan hebt staan. En dat je daarna zegt van, jongens, we gaan het even rondbezuinen. Dat we ze nu weer uit gaan zetten. De twee hebben al overlegd met advocaten. En die vinden dat ze de gemeente aansprakelijk moeten stellen voor de diefstal. Of ze dat gaan doen, dat weten ze nog niet. Het weer vanavond en vannacht zijn er vooral in het zuiden, midden en oosten buien met mogelijk ook onweer. Morgen van alles wat, zon, wolken, regen, harde wind, hagel en onweer ook. Het is dan een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog een paar hele lange files. Er zijn vooral problemen bij Amsterdam door ongelukken. Op de A10 ging het mis bij Osdorp op de ring van Amsterdam. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. En op de ring Zuid bij knooppunt de Nieuwe Meer richting Den Haag en Rotterdam... heb je ook bijna een uur tijdverlies door een ongeluk. Daar zijn ook meerdere rijstroken dicht. Verder sta je in de file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10... Daar heb je een half uur extra reistijd. En op de A9 sta je ook in een lange file van Diemen naar Alkmaar.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 original sin. You might know how to play with fire, but did you know I'm murder committed? Watch. nog een eh, tijdje terug herinneren. Het staat de jaren 80. Toen had eh, Veronica nog de Rock Night. Toen speelde deze band ook eens een keer mee. Nog met Michael Hutchins. Nou, dan eh, gaan we toch wel heel ver terug in de tijd. Original Sin. En die, dat optreden vergeet ik nooit meer. Want dat hele publiek dat deinde eigenlijk met dit nummer gewoon mee. Het gaat over de gemengde liefde dus toch een beetje in de maatschappelijke zon. Iets met racisme, daar heeft het allemaal mee te maken. Welkom bij deze Zandvoort Draait Door. We gaan gewoon vrolijk verder. Met alweer een nummer uit de jaren 80. En dit is van Alison Moyet, de andere helft van Yazoo. En All Cried Out. en het regent dat het giet Weet dan dat je meteen op me kan rekenen mijn vriend Misschien heb ik niet veel te bieden en is die bui niet 1, 2, 3 verdwenen Maar hier geef dat even niet Hier, ik geef je een stoel Ik geef je een glas, ik geef om je vriend Dus geef me je jas Hoe harder het regent, hoe zwaarder de tas Jouw natte pak naast mijn vuile was. En die spullen komen later wel, laat ze lekker liggen. Ik ben blij dat je hebt aangebeld. Of je huilt of praat, ik luister naar je. Dit is je thuis vandaag, pak de ruimte maar om uit te Want ook de donkerste wolken drijven over. En mijn deur blijft open tot het eindelijk weer droog is, geloof me. Het wordt beter op het duur, trek je natte jas maar uit. Ik zet de ketel op het vuur en weet. Het altijd weer zomer, als sta je te rillen. De kou in je lijf schuilen bij wij. Vriend, we leven ons rotte zijn dagen, dan breekt dit je op. Schuilen bij wij. Laat die wind en die regen maar komen, ben klaar voor de storm. Schuilen wij weg. Ik snap het, soms wordt het even te veel. Er is zonneschijn beloofd, maar het regent nog steeds. Nog Daar sta je dan, doorweekt en alleen. Met het water aan je lippen, maat, ik leef met je mee. Maar weet. Zelfs als de wolken alles donker maken, Voor je kopje ondergaat, is het al lang weer omgeslagen. Zeker, de meest vreselijke donderslagen komen als je rekent op zonnestralen. Man, ik ken de verhalen. De pieken, de dalen. Het in de storm van je onmacht verdwalen de schaamte, de twijfel, het malen van altijd maar weer je doel niet behalen. Toch wil ik je vragen niet te streng te zijn. Al lijkt het nooit meer op te klaren, het zware weer gaat echt voorbij. Ik garandeer je, wanneer de wind is gedraaid, dat jij er zal zijn. Als ik erom vraag, wordt altijd weer zomer. Al sta je te rillen, de kou in je lijf draait allemaal over. Maar tot die tijd kun je schuilen bij mij we leven ons rotte zijn dagen, dan breekt het je op. Schuilen bij mij. Laat die wind en die regen maar komen, ben klaar voor de storm. Schuilen bij mij. origineel van. Didi Warwick heeft het ooit eh, volgens mij uitgebracht. Linda Ronstadt heeft het ooit eh, gecoverd. Dat is eh, dit nummer dus. You're Now Good. Daarvoor hoorde je onder meer Allison Moyet en All Cried Out. En daarachter eigenlijk in het sandwichje Engel. Samen met Surya Just en Paul de Munnik. En nou ja, schuilend bij mij. Het is een, een beetje een vlot Nederlandstalig nummer eerlijk gezegd. En dit is Davy Lyons. Aandacht Quiet in the Morning. Quiet in the morning Birds fly to and fro Bells from the churches People still at home Worker cracks a can spills overboard He's fixing a roof On top of the world Quiet in the morning. flag moves on the hill Towel moves on a washline still. Siren sounds somewhere. What's going on there? Seagull so majestic. Soaring high air a gun Water's running Last night's dishes get done Man shouts at his mother He is telling her That if she doesn't eat She'll get sick for sure er weer eventjes eh, drie achter elkaar. David Lyons met Quiet in the Morning van het album The Human Factor. Uitgebracht door een Nederlands platenlabel wel verstaan. En dat komt uit Volendam King Force Records. Daarachter Seven Wonders van Fleetwood Mac. Met Stevie Wonder op... Nou, Stevie Wonder. Stevie Nicks kan ook zijn. <laughs> Anders dan krijg ik weer heel erg eh, rare Stevie Nicks dus. Eh, met eh, Seven Wonders dus. En de Beatles met eh, het verhaal van de Magical Mystery Tour. Ik heb begrepen dat de twee overgebleven Beatle-leden... Ringo Starr en Paul McCartney... schijnbaar gaan samenwerken met de andere overgebleven leden van The Rolling Stones. Nou, wat daaruit gaat komen, dat eh, durft haast niemand te zeggen. Maar er schijnt <laughs> iets eh, op, op, stapel te staan. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. Ehm, we hebben er nog eentje die we gaan draaien tot aan de halflijnen van het nieuws van half zeven. En dat is een, eh, een tweetal mankers genaamd. En die hebben we hier ooit in de studio gehad bij Alternative FM. En één ervan is een oprichter van een illustre radioprogramma bij Radio Capella. Elke zaterdag eh, te beluisteren tussen 12 en 2. Zwaardvis genaamd. Dat is Johan Visser. En waarom draai ik dat? Dat heeft alles eh, te maken met het eh, verhaal dat ze 25 maart, dat is zaterdag, de support gaan doen voor Von V in Sinetol.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 Boerenbelangenorganisatie Agractie trekt zich voorlopig terug uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord. De actiegroep wil pas weer aan het overleg deelnemen als er een handreiking wordt gedaan. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is een hoorzitting met de topman van videoplatform TikTok. De regering Biden wil dat het moederbedrijf ByteDance de app verkoopt, anders wordt sterk gedacht over een verbod in de VS. En er komt waarschijnlijk toch meer plaats in verpleeghuizen. Het kabinet ging uit van 4800 nieuwe verpleeghuisplekken in de komende vijf jaar. Maar dat is niet genoeg, zegt minister Helder. En dan het weer. Vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten regen. Het koelt af tot een graad of 10. Yeah. de eh, verlanglijstje staat eh, om hier in de studio te laten spelen en zingen. Dan is het deze Veline Spiegel wel. Backyard. Eh, begin deze maand is dat uitgekomen. En we hebben hem al een paar keer gehoord in Alternative FM. Maar nu ook eventjes zien, deze Zandvoort draait door. En daarvoor hoorde je trouwens Peter Gabriel met het nummer Big Time. En dit is een wat minder bekende hit eh, van The Midnight Doll. En The Blue Sky Mine. stuck and broken My life that is lived is no more than a token Who strike the flint upon the stone And tell me why If I yell out at night There's a reply of blue silence The screen is no comfort I can't speak my sentence They blew the lights at heaven's gate And I don't know why But if I work all day on caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. again No, my mind's so busy Asking them to tell me how They peacefully keep growing Bathing in a ray of sun They're writing their own poem It's the rhythm in life. Opening my rusty door, let the breeze come find me. Closing eyes and feeling air, bringing back old memories. All my dreams are getting clear, inspired by the trees. I'm a wild and playful seed, let the wind come carry me. We have a will and a vision veel plezier, maar ik blijf op de bank het leven in de watten was ik nog niet zat Jaren gingen snel voorbij alsof het gisteren was Had de vlinders in mijn buik telkens als je weer lachte Sloeg je vaak op je billen en dat vond je prachtig Soms dagenlang in bed, niks maken van plannen Nooit gedacht dat achterbak zijn ook nog zat in je hartje Het is nu één uur s'nachts, je bent nog niet thuis Probeer je steeds te bellen maar je tel die staat uit Ben door de stad gelopen langs de plek waar je uitging Je vriendin zei me daar, je was al uren naar huis Thuis was het licht aan en je zat op de bank ik was boos, maar tegelijkertijd wist ik het al Had de appjes al gelezen naar die andere gast Dus het enige wat ik zei, schat je spullen staan klaar Ga maar weg, ik zeg Je wou zei mijn gast je bent gek Vertrouw je me echt zo slecht dat je mij moet gaan checken Maar dit was niet voor het eerst want ik sprak met je exen Die spraken boekdelen net als die vlek in je nek Dus meisje ga gewoon weg, ik heb je niks meer te zeggen Je graaft nu alleen nog maar een diepe gat voor jezelf Je kunt de sleutels die je hebt op het aardig neerleggen En haal mijn nummer uit je tel, je hoeft niet meer te bellen Voordat je wegging begon je namen te schelden dat ik een loser was En even zo settelen dat de seks slecht was En je daarom maar verder keek, het was mijn schuld jij met een ander naar bed ging Eindelijk damn, je hebt je spullen gepakt Pak een fles single na mijn lacht uit de kast Terwijl je wegliep deed ik de radio harder En zong ik samen met Jannes met het volume op 80 Ga maar weg, ik zeg je ga maar weg Je hebt me iedere keer belogen Besodemieterd en bedrogen Ga maar weg, ik zeg je ga maar weg Het is voorbij alles wat je hebt gezegd de dagen daarna volgden tranen en spijt Met dame kwijt, ze was net als al die andere wijven Weer te diep in de glazen, Zoek het in twijfel Of ik ergens nog een keer gelukkig zou zijn Ging weer naar de gym, dacht weer even aan mij Maar al die tijd vrij, was even wennen voor mij Ging de strijd aan, geconfronteerd met de pijn Dan ben je zelf gelukkig, val je altijd in de prijzen Zo denk ik even terug hoe het anders zou zijn Had ik je nooit laten gaan, geloofde je spijt Had je had je best gedaan om vertrouwen te krijgen erover Om ook naar je ouders te zwijgen, kon ik het loslaten Of bleven twijfels bij mij? Na dat goed praten zou ik op je buikje gaan schrijven Ik ben liever alleen dan met een meid zoals jij Ga me weg, lieve schat, voor jou tien andere vijven. Ga maar weg, ik zeg je ga maar weg Je hebt me iedere keer belogen mythen en bedrogen Ga maar weg, ik zeg je ga voorbij, al heb je spijt van alles wat je hebt gezegd. En dat was een discipel. En ga maar weg. Daarvoor hoorde je trouwens Berenice van Leer met Turn the World Around. Dat is van een eh, album From Silence. En zij is de dochter van Thijs van Leer. Ja, je kent die eh, wel van, eh, van vroeger met die man met die dwarsfluit. En daarvoor de heren van Midnight met Bats Are Burning. Nou hebben er nog eentje eh, te gaan in deze Zandvoort uh, draait door. En dan eh, is het de beurt aan Alternative FM om eens even weer lekker van wal te gaan steken. En om alvast een beetje in de stemming te komen. Toch nog even een, een zeer toegankelijk nummer geproduceerd door Jim Steinman. Je kent hem nog. Die man is vorig jaar of een paar jaar geleden overleden. Maar dit heeft hij nog achtergelaten. En Bonnie Tyler, die voerde het uit. En dat was in een film Footloose. En je hoort hier niet wat langere versie van Holding Out for a Hero. Aan de andere kant van 7 uur gaan we verder met Alternative FM.